Mariette Krol met het NOS Journaal. Een man die wordt verdacht van een reeks steekpartijen in Canada is nog steeds voortvluchtig. De Canadese politie heeft urenlang naar hem gezocht in een reservaat... waar oorspronkelijke bewoners van Canada wonen. Inwoners van de James Smith Cree Nation worden opgeroepen voorzichtig te zijn... omdat nog steeds niet duidelijk is waar de man zit. Hij zou achter de mesaanvallen zitten in het reservaat... waarbij afgelopen weekend 10 mensen werden gedood en 18 gewond raakten. De 30-jarige man heeft een lang strafblad en is al sinds mei op de vlucht voor justitie in Canada. In Nieuw-Vennep in Noord-Holland heeft een brand een grote loods verwoest... waarin onder meer speciaalzaken met vissen en vogels zaten. Alle dieren zijn omgekomen, meldt de brandweer. Hoeveel precies is niet bekend. De vogelspeciaalzaak had onder meer veel papegaaien. Bij de brand in Nieuw-Vennep kwam veel rook vrij. Twee woningen in de buurt werden ontruimd. Maar de bewoners konden aan het begin van de nacht weer naar huis. Schiphol geeft toe dat het te weinig oog had... voor de werkomstandigheden van bagagepersoneel op de luchthaven. Schiphol wilde zich daar tot nu toe niet mee bemoeien... omdat het personeel in dienst was van andere bedrijven... Maar na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur zegt de luchthaven toch te gaan kijken... naar manieren om de werkomstandigheden te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat veel medewerkers lichamelijke problemen hebben... door jarenlang te zwaar tillen zonder hulpmiddelen. En op de eerste speeldag van de Champions League zijn Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain zoals verwacht begonnen met een overwinning. Real Madrid versloeg Celtic in Glasgow met 3-0. Paris Saint-Germain won met 2-1 van Juventus. Beide Franse doelpunten waren van Mbappé. En topspits Haaland van Manchester City maakte er ook twee tegen Sevilla. De einduitslag daar was 0-4. De andere uitslagen, Salzburg tegen AC Milan werd 1-1... Leipzig tegen Shakhtar Donetsk 1-4... Benfica tegen Maccabi Haifa eindigde in 2-0.